Er zouden twee doden zijn gevallen. Ook Hamas zegt dat de Israëlische marine heeft ingegrepen. Het konvooi is een initiatief van de organisatie Free Gaza Movement. Voorop gaat een Turks schip met 600 opvarenden. De Israëlische marine waarschuwde de zes schepen eerder vannacht niet door te varen naar de Gazastrook. Israël heeft dat gebied van de buitenwereld afgesloten na de machtsovername door Hamas in 2007. Ook Egypte houdt de grenzen dicht. De hoeveelheid olie die uit het lek in de Golf van Mexico stroomt... kan tijdens de komende reparatiepoging tijdelijk toenemen. Dat zegt het Witte Huis. De eerstvolgende reparatiepoging duurt vier tot zeven dagen... en in die tijd kan 20% meer olie weglekken dan nu het geval is. Verder waarschuwde het Witte Huis dat het tot augustus kan duren... voordat het olielek is gedicht... Oliemaatschappij BP is dan klaar met het slaan van hulpputten. Daarmee kan volgens BP het lekken van olie gegarandeerd worden gestopt. Agatha, de eerste tropische storm van het orkaanseizoen, heeft aan zeker 83 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen in Guatemala, maar ook in El Salvador hield de storm huis. In beide landen is de noodtoestand afgekondigd. Zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen zorgen voor grote problemen. Tienduizenden mensen zijn dakloos geraakt. Tropische storm Agatha is inmiddels in kracht afgenomen. De organisatie achter Pinkpop kijkt met tevredenheid terug op het festival. Pinkpop trok 72.000 bezoekers en was daarmee uitverkocht. Het driedaagse festival werd afgelopen avond afgesloten door de Britse dance act The Andere grote namen dit jaar waren onder andere Green Day, Pink en John Mayer...